Minister Van der Hoeven heeft de eerste elektrische dienstauto van het Rijk gepresenteerd. Het is een Toyota Prius die zo is aangepast dat die kan worden opgeladen via het stopcontact. Het is de bedoeling dat de auto voor korte ritten binnen de stad gebruikt wordt... door de minister, van, minister en staatssecretaris van Economische Zaken en door topambtenaren. Doordat de auto in de stad helemaal elektrisch rijdt... is er geen uitstoot van CO2 en fijnstof. Voorlopig gaat het om een proef van een half jaar. Daarna wordt bekeken of meer elektrische auto's worden gekocht. De auto kan maximaal 70 km per uur. Nog maar 24% van de Britse kiezers steunt de Labour-partij van premier Brown. Dat is de laagste score in 27 jaar. Dat blijkt uit een opiniepeiling die aan de vooravond van het Labour-jaarcongres bekend is gemaakt. In de gunst van de kiezers staat Labour nu op de derde plaats... na de conservatieven met 36% van de stemmen... en de Liberal Democrats met 25%. De cijfers zijn voor Labour een stuk slechter dan een maand geleden. Toen was de partij nog veel populairder dan de liberalen. Volgend jaar mei zijn er weer verkiezingen. Premier Brown spreekt het congres vanmiddag toe. Volgens BBC zal hij het vooral hebben over de bestrijding van asociaal gedrag en criminaliteit. De Rabobank wil geen zaken meer doen met de hypotheker. Dat is de grootste tussenpersoon in Nederland voor huizenleningen met een marktaandeel van 13 procent. De Rabobank heeft de samenwerking opgezegd omdat de bank, net als de hypotheker, een langdurige relatie wil opbouwen met de klant en dat kan op termijn tot conflicten leiden. Een woordvoerder van de hypotheker vindt dat een onzinargument. Hij denkt dat de Rabobank de hypotheker als bedreigend ervaart en bang is dat de tussenpersoon te groot wordt.